is een heel oud spreekwoord en dat spreekwoord is waar. Alleen is maar alleen en ongezellig, niet waar? Zwemmen leer je in zee, dromen doe je privé. Maar kussen, ja, daar moet je met z'n tweetjes voor zijn. nog op de school zat, heb ik schrijven geleerd. Maar niemand heeft daar ooit iets over kussen beweerd. Zwemmen leer je in zee, dromen doe je privé. Maar kussen, ja daar moet je met z'n tweetjes voor zijn, in de maan. goed doorstaan. De eerste kus die jij me gaf, leek net een vulkaan. Ik leerde vlug en heb al gauw hetzelfde gedaan. je met z'n tweetjes vol zijn.